Vermeijer met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Door de wet gaan Europese migratieregels ook hier gelden. Daarin staat onder meer dat er kortere asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU komen... en dat er een onderscheid komt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Verder moeten kansarme asielzoekers in speciale centra hun uitzetting afwachten... naar het land van herkomst of een ander veilig land. Het voorstel werd aangenomen door een ruime meerderheid. De regels moeten halverwege juni ingaan. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum zijn op 29 april, dus in de meivakantie. Dinsdag werd besloten dat de verkiezingen over moeten naar vermoedens van fraude. Volgens de wet moeten die binnen 30 dagen na het besluit erover worden gehouden. Gorkum had vanwege de meivakantie ontheffing gevraagd om ze later te houden... maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat niet. De drie teruggevonden Roemeense kunstschatten zijn weer terecht... doordat de verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum... informatie hadden gegeven aan het OM. En al daarvoor zijn er met de verdachten afspraken gemaakt. Het is niet duidelijk wat er precies is afgesproken. Het OM zoekt nog naar één armband die nog niet terecht is. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen auto advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van het doorspelen van criminele berichten van en naar haar toenmalige cliënt Ridouan Taghi. Wesky heeft de beschuldigingen vandaag opnieuw tegengesproken... en herhaalde dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht als advocaat... verder niets zal zeggen over haar contact met Taghi. De 71-jarige Ines Wesky is zelf niet meer aanwezig in de rechtszaal. Vanwege haar lichamelijke en mentale gezondheid verliet ze vanmiddag de rechtbank. Het weer vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 10. Morgen is het eerst droog met wolken en zon. Later valt er wat lichte regen bij opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Eerder deze week werd besloten dat de verkiezingen over moeten na vermoedens van fraude. Het verlagen van de accijns op brandstof levert met name de bevolkingsgroep met hoge inkomens veel op. Zij maken namelijk meer autokilometers dan de groep Nederlanders met een laag inkomen. Wat heeft onderzoeksinstituut TNO geconstateerd. Het weer. Vanavond is het overal droog. Morgen schijnt eerst de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe... en later volgt er regen bij gaat of 10. Dit is ZFM. feeling choked Cause deep down inside my heart just won't let you go dat ik jou zag staan.